Die, dat ene kleine 0,1% aan groei komt vooral omdat de overheid nog wat geld aan het uitgeven is. Salarissen van ambtenaren die verhoogd zijn. Er wordt wat meer aan de zorg uitgegeven. Maar ja, ondertussen zijn we als consumenten en als bedrijven toch behoorlijk voorzichtig geworden. En dat heeft te maken met de hoogte prijzen, vooral in de supermarkt. De politie heeft een vrouw van 32 opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Sneek gisteravond. Daarbij kwam een vrouw van 39 om het leven. Ze werd zwaar gewond gevonden op de galerij van een flat. Vlak daarna overleed ze. In de omgeving van de flat werd ook nog een man opgepakt voor een mishandeling. Maar het is niet duidelijk of die zaak iets te maken heeft met de dodelijke steekpartij. Bij een brand in een hotel in India zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen. Het gebeurde in een stad in het oosten van het land. Op beelden is te zien hoe hotelgasten via de ramen van het gebouw probeerden te ontsnappen. Het automatische blussysteem van het Indiaanse hotel werkte niet. Er wordt onderzocht waarom niet. En het bekende roze pinkpophoedje wordt dit jaar ontworpen door een tattooartiest uit Valkenburg. Iedere editie van het festival heeft zijn eigen ontwerp voor de Buckethead. Erik is dit keer de gelukkige en hij ziet het als een hoogtepunt uit zijn carrière. <laughs> Het Pinkpophoedje, ja. we hebben dat nu niet maken. Ik bedoel, ja, dit is gewoon, uh, ja, dit is gewoon te gek. Dat is gewoon echt te gek. Ja, ik denk dat dat wel, eh, dat dat wel een groot geluk is. Heel blij mee. Ja, de opbrengst van de verkoop gaat naar Amnesty International. Het weer zon woensdag met nog hogere temperaturen dan gisteren. Op de Wadden loopt de temperatuur op naar een graad of 20. In het binnenland wordt het maximaal 25 graden.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 Maak er gebruik van. Ga lekker in de zon zitten. Ja, en het is voor mij een hele speciale dag. Jazeker. Mijn dochter wordt vandaag 50. Dat is toch heel speciaal, toch? Oké. Wij gaan door met Living Doll. Cliff Richard. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a little. her hair. It's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living away from me Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll Got to do my best to please her just cause she's a living doll Got her open eye and that is why she satisfies my soul Got the one and only walking, talking Een plek waar alle vrouwen, mama's van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we koffie binnen... en bij warme dagen doen we dat koffie to go... terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen. Lekker klagen over van alles en nog wat, want dat kunnen we wel in Nederland. Want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die ons informatie komt geven over de veel voorkomende hulpvraag. En wanneer is dat? Elke vrijdag van 10 tot 12 uur. En dat is natuurlijk het Vrouwencafé. Juist. Ga er lekker heen en ga lekker kletsen. En lekker. Oh, je kan zo lekker je, je ei kwijt dan, hè?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 als het lijkt. Share met geloven in de liefde. Believe. Inderdaad, daar moet je altijd in geloven. 3 in 1-1-1 Dire Straits, dat was een, een band, een Britse rockband... van 1977 tot 1995. En met als veruit bekendste lid zanger, gitarist en songwriter Mark Knopfler. De band is bekend geworden met de nummers Sultan of Swing, Private Investigation... Brothers in Arms en Money for Nothing. De band had meteen grote successen met zijn debuutalbum Dire Straits... en de single Sultan of Swing. In 1985 verscheen Brother in Arms en een van de eerste volledig of digitale opgenomen platen. Na 1995 heeft de Dire niets nieuws meer uitgegeven... en nog, ze hebben nog maar één keer opgetreden. De Dire en Mark Knopfler verkochten samen meer dan 120 miljoen albums en singles. In Nederland verkocht de band ruim 2,5 miljoen platen. Dat is niet mis. En ik ga voor u draaien. Sultan of Swings, Brother in Arms en Private Investigation. Veel succes. You feel alright when you hear the music step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain hear the jazz go down. Competition in other places heel erg lang allemaal. Elke maandag en donderdag. Ik moet even het geluid van de televisie uitzetten. Dank u wel. Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Plusmunt gekookt. Een kok bereikt met medewerking van deelnemers van het RIWB... een nieuw unicum, een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds. De kosten van zijn maaltijd is 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met als Zandvoortpas zijn de kosten maar 6 euro. U dient te reserveren voor de maaltijd en dat kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt en dat is telefoonnummer 5740330. Afzeggen kan altijd en dat moet u wel doen tot maandag en dinsdag en donderdagochtend van 10 uur. En ik ga een hele mooie draaien. En dat is een hele mooie toen die nog heel goed kon zingen, vond ik zelf. En dat is Corden met, met Replay. Never, nooit meer. Never, nooit meer, zei ik. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gevaarlijke val van de liefde was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden die ik al verloor. De weg naar geluk op een doodspoor. Mijn hart onbereikbaar, ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Ik had een muur gebouwd, daar kwam niemand doorheen. Ik ga door met een plaatje, speciaal voor mijn zwager. En die weet wel wat hij daarmee bedoelt. Nostalgie heet dat. Peter Maffay met Doe. Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will.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 Ich hab ein Ziel. Meld je dan aan voor het spreekuur Inkomen op Orde bij Pluspunt. Voor veel mensen is het niet altijd makkelijk om brieven en e-mails te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het ook lastig om overzicht te houden van hoeveel geld je krijgt en uitgeeft. Herkenbaar? Blijf er niet mee rondlopen en kom naar ons spreekuur. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op via het Sociaal Wijkteam samenzandvoort.nl of u belt even met telefoonnummer 5719393, 5719393. En het is elke woensdag van half tien tot twaalf uur. En dat is in Pluspunt Zandvoort Noord. Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Ja, we gaan weer even terug in de tijd. En dat gaat met The Miracles. En het was een Amerikaanse popgroep uit Detroit. uit Detroit, Michigan. Waarvan Smokey Robinson van 1955 tot 1972 de liedzanger was. Ze zijn vooral bekend met de hit The Tears of a Clown. Van 1967 tot 1972 was de groep beter bekend als Smokey Robinson en The Miracles. En hier is Smokey Robinson and The Miracles met 'The Tears of a Clown. was Middle of the Road met Salé Salé. Bij Voel Je Fit Senioren doen we in ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepel lichaam en ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of een kopje thee. Deze les is voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kunt staan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. En het kost 3 euro per les, inclusief koffie en thee na afloop. En u kan alleen betalen met de pin. De eerste les, dat is een proefles en die is helemaal gratis. Aanmelden vooraf, dat is wel nodig. Dus maak een afspraak via de telefoon 3040700. 3040700. En het is keuze nummer 1. Love Shine a Light, Katrina and the Waves.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 I'll never drink again. Alexander Curly. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink again I'll never smoke again My throat is dry her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again sound Don't make a sound I'll never drink again I'll never drink again I'll never smoke Ja, dat zijn nou je goede voornemens, hè? I don't drink again and no smoke again. Ja, goede voornemens. Eh, ik ga het eerste uur afsluiten met een instrumentaaltje van de Shadows. Kom Tiki. Ik zie u graag naar het nieuws en de boodschappen. Tot zo. Ja, dat is dus de hele verkeerde.